Op de plek van het schietincident wordt onderzoek gedaan. Wat de aanleiding was is nog niet duidelijk. Ook is er nog niemand aangehouden. In Oberhausen in Duitsland is bij een ongeval in een chemische fabriek een wolk zwavelzuur vrijgekomen. 150 mensen melden zich vanochtend met ademhalingsproblemen. Niemand raakte ernstig gewond. De wolk was enkele honderden meters groot. Het is de brandweer zo goed als gelukt om de wolk met waterkanonnen te bestrijden. Voetbalvereniging Bladella in Bladel heeft tientallen bedreigingen binnengekregen na het royeren van vier jeugdspelers. De bedreigingen zijn zowel aan de club gericht als aan vrijwilligers. De club heeft aangifte gedaan bij de politie. De bedreigingen volgen op het royement van vier kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud. Ze moesten voor 25 euro aan loten verkopen, maar hadden niet alle loten verkocht. De ouders weigerden het restant bij te leggen. Ondanks de commotie blijft de club bij het eerder genomen besluit. De Zwarte Pietwet van de PVV krijgt geen steun in de Tweede Kamer. De PVV wilde wettelijk vastleggen hoe de begeleider van Sinterklaas eruit ziet. Maar de meeste partijen vinden dat de overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Sommige partijen denken dat de wet alleen bedoeld is als publiciteitsstunt. PVV'er Bosma spreekt die kritiek tegen en zegt dat de partij een Nederlands feest wil beschermen tegen aanpassingen door politici en televisiemakers. Het weer, het is bewolkt, alleen in het oosten breekt af en toe de zon door. In Limburg kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en kan er in heel het land soms wat regen vallen.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 en dan let je even niet op de tijd. En dan is er zomaar weer eh, de, de non-stop is bezig... terwijl jouw programma al lang had moeten beginnen. Nou, we gaan beginnen. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. En welkom bij ZTV Muziek Boulevard Live... op deze 16 februari 2017. En de eerste twee uur van 2 tot 4 zijn bestemd voor Matchbox... vierde jaargang aflevering 57. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 in het internet zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. we beginnen met eh, Paul Revere en de Raiders en daarna Fria. Veel plezier. like me, you, love me And what I'd like for you to say is you'll come home to me each day. How you'll be my girl. That's what I want. Just you, sweet girl. Not a front. It's just like me. I feel so blue. And I fall so much in love with you. nummer kwam uit 1982 eh, van het album Something Going On. En het was Frida. En als je denkt van, hé, hey, die drumpartij, die komt me bekend voor. Nou, dat klopt wel. De drummer was namelijk uh, Gene, Phil Collins. Gene Collins, wou ik zeggen. Phil Collins. En hij produceerde het nummer ook. Goed, weten we dat ook weer. En daarvoor draaiden we Paul Revere en de Raiders. En die hielden wel van stevige muziek. Dat was 1965 en het nummer heette Just Like Me. In 1972 bracht Randy Newman het album Good Old Boys uit. En daar stond <clears throat> pardon, het nummer Birmingham op. En dat is niet het Birmingham uit Engeland, maar uit Amerika. Got a wife, got a family. Earn my living with my hand. My is still sightly man. He was born in Tuscaloosa He died right here in Birmingham. that's alright. Got a big black dog, his name is Dan. Live in my backyard in Birmingham. It's the meanest dog in Alabama. Get him, Dan. het album The Good Old Boys van Randy Newman, Birmingham. En dan zijn we alweer toe aan de Engelse hitparade van 50 jaar geleden. 17, pardon, 16 <laughs> februari 1967. We hebben zes nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer op 40 en de hoogste op 26. De eerste en de laatste, dat zijn niet echt van die grote hits geworden... maar die vier daartussenin, allemaal eh, wat je toen nog geen knijters noemde... maar wel hele goede nummers hoor... Eh, de eerste is van eh, Gina Washington en de Ram Jam Band. Nieuw op 40, Michael the Lover. 40. Gino Washington en zijn Ram Jam Band en Michael the Lover. In de Engelse hitparade dus zes nieuwe binnenkomers... en de tweede op 38, een van de vele grote hits van Tom Jones. Hier is Detroit City. Detroit City. I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl been waiting for so long. I wanna go home. I wanna Detroit City. From the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day, I make the calls, and by night, I make the balls. If only they could read between the lines. Cause you know I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight, and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Can't you hear me? I wanna nieuw op 38 Tom Jones in Detroit City. En drie plaatsen hoger op 35 vinden we Sonny and Cher met The Beat Goes On. En dat geeft me meteen even de gelegenheid om eh, eh, Sonny te feliciteren met zijn geboortedag. Niet dat hij er veel aan heeft, want hij is er natuurlijk niet meer. Maar hij zou vandaag jarig zijn geweest. Nieuw op 35, The Beat Goes On. beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Charleston was once the rage. huh mini skirts, the current thing. Uh-huh. our newborn king, uh huh. And the beat goes on, the beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. Uh-huh. still keep on marching off to war. beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. Grandma's sitting chairs and reminiscing. going faster all the time. Mom still cries, hey buddy, have you got a dime? And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. la di da di dee, la di da di da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. And the beat goes on. on the beat goes on. Sonny and Cher met The Beat Goes On. En Sonny heeft toch een redelijke carrière gemaakt. Zanger, componist, producer en burgemeester van Las Vegas. Jawel. The Beat Goes On op 35, één plaatsje hoger. The Hollies on a Carousel. Riding along on a carousel Trying to catch up to you Riding along on a carousel Will I catch up to you? chasing, cause they're racing. my way. Eh? 1934 met Anna Carousel. Geschreven door Graham Nash, Alan Clark en Tony Hicks. En Graham Nash vond dit een van de betere nummers van de Hollies. Omdat het refrein redelijk bleef hangen. En het muzikaal allemaal niet zo voorspelbaar was. Zoals bij de meeste hits. Een erg lekker nummer. Anna Carousel nieuw op 34. En twee plekken hoger stonden Herman's Hermits. There's a kind of hush. Middleton, There's a Kind of Hush. En dat was nieuw op 32. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe. En wat ik al zei, de eerste en de laatste... dat zijn niet echt van die grote hits geworden. Terwijl eh, de groep, de Walker Brothers... toch heel veel grote hits eh, tevoorschijn heeft eh, weten te toveren. Bij deze is het niet zo erg gelukt. Niet dat het slecht was, maar commercieel is het niet zo lekker. Walker Brothers nieuw op 26 met Stay With Me Baby. De klapper van de week. week, week, week. She Means Nothing To Me. Dat was Cliff Richard samen met eh, Phil Everly. En dat kwam van het album Private Collection uit 1988. Het is bijna tien over half drie en we zijn toe aan de tip van Willem. Een beetje later dan normaal, maar ja, dat komt. We hadden zes nieuwe binnenkomers in de top 40. En dan eh, loopt het vanzelf uit natuurlijk. Eh, de, top van, de tip van Willem die komt uit Nederland, van Nederlandse bodem. het zijn de Sandy Coast van het album Sandy Coast uit 1971. En de jaren 70, eind jaren 60, jaren 70... dat was de tijd dat de Sandy Coast eh, veel grote hits hadden. True Love, That's a Wonder en Summer Train. En ook deze die van het album Sandy Coast kwam. Hier is de tip van Willem, Just a Friend. makes me go round. Cause I am searching for someone to join me to be dat was hem weer voor deze week. De tip van Willem met... Eh, ja, oh, oh, ja, ja, ja, ja. De tip van Willem waar ik het over heb. En daar gaan we het toch even over hebben. Want eh, natuurlijk hopen we volgende week weer te genieten van zo'n heerlijk nummer. Of het nou van Nederlandse bodem komt. De ja, dan de nee. Maar de tip van Willem die komt er in ieder geval. Dit was Just a Friend van de Sandy Coast. En u hoorde hem al aankomen. Uh, Fats Domino en Let the Four Winds Blow. the way you walk. I like the way you talk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a girl like you. Tell my troubles to. Don't be afraid. You heard what I said. Man, Fats Domino en eh, Let the Four Winds Blow. De Police, die staat bekend vanwege heel goede muziek... maar ook die bijzondere titels van LP's. Zeniata Mondata, Regatta de Blanc en ook Outlandos D'amor En van dat album uit 1978 draaien wij Roxanne. Police en Roxanne van het eh, album Outlandos D'Amour uit 1978. De volgende groep eh, heet de Rocketeens. En die kwamen uit eh, Richmond, Virginia. Het was een rockabilly groep. En die hebben één hit gehad in 1959. En het was zo'n leuk plaatje. Heel bijzonder. Het heet Woohoo, woohoo, Jawel. de Rocketeens en Woohoo. En daar konden 25 jaar later de Stray Cats nog een behoorlijk puntje aan zuigen. Eh, we zijn toe aan een top 100 hit uit het jaar 1966. Hier is Michel Polnareff en La Poupée qui fait non. chanson 1966 Michel Polnareff en La Poupée qui Venant En dat was niet zijn enige hit, want hij had ook nog Love Me, Please Love Me en Ta Ta Ta. En daar eh, hadden, meerdere mensen een hit mee, bijvoorbeeld André van Duin. Ook met Ta Ta Ta. Goed, de laatste vocale voor het nieuws van drie uur... komt van het album Cupid and Psych 85 van Scritti Politti. En daar stond een gigant van een hit op. Hier is The Word Girl. was eh, The Word Girl van uh, eh, Scritti Politti, de laatste vocale voor het nieuws. En we maken het uur vol met eh, Herb Albert en uh, Tijuana Brass en Spanish Flea. Tot zometeen na het nieuws en de berichten van drie uur.